De vrouw uit het Friese Nijbeets die haar vier baby's doodde is voor de maximale straf die Sietse H. kon krijgen. De rechtbank in Leeuwarden acht bewezen dat ze de vier baby's heeft omgebracht. Bij het eerste kind was het doodslag, omdat ze verras was door de gevolgen van de zwangerschap. Bij de drie andere kinderen was volgens de rechtbank sprake van een vooropgezet plan en dus moord. De zaak kwam vorig jaar aan het licht na een tip van de werkgever van Sietse H. De vier dode baby's, geboren tussen 2003 en 2009, werden in koffers gevonden op de zolder van het ouderlijk huis van de vrouw. Sietske H. kreeg geen tbs. Dat kan niet, omdat ze weigerde mee te werken aan psychisch onderzoek in het Pieterbaancentrum. Ze moet van de rechtbank nu 12 jaar de cel in. In Calabrië, in Zuid-Italië, zijn in één plaatsje 40 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij de Granghetta. Onder hen zijn de burgemeester, een politieagent en een aantal wethouders. De Ndrangheta staat bekend als de machtigste maffiaorganisatie in Italië. De groep zou een belangrijke rol spelen bij de wereldwijde cocaïnesmokkel en staat bekend als uiterst gewelddadig. Gemeentehuis van Sint-Oederode in Noord-Brabant is vannacht enkele uren gesloten geweest na dreigtelefoontjes. De politie heeft de vermoedelijke beller opgepakt. Het eerste dreigtelefoontje was gericht aan een ambtenaar. Even later kwam een bedreiging binnen bij het alarmnummer 112. Daarop besloot de politie het gemeentehuis te ontruimen. In de loop van de ochtend mocht het personeel weer naar binnen. Het gemeentehuis is inmiddels weer open voor bezoekers. Het weer zonnig met in het oosten en noorden enkele stapelwolken. Temperatuur ligt tussen de 11 graden op de Wadden tot 15 in het binnenland. Morgen meer stapelwolken en in het oosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files. U krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude en Veenendaal. En de A28 Utrecht-Amersfoort. Daar staan ze tussen de knooppunten Rijnsweert en Hoevelaken.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 Got me off the hook and nothing else don't face me. Can you be my one and only sunshine lady? No if not maybe. Hey, Just sipping on chamomile, watching boys and girls and the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school.